12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in de wereld wordt vandaag stilgestaan... bij de genocide in Rwanda, die 25 jaar geleden begon. De volkerenmoord tussen Hutus en Tutsis kostte het leven aan 800.000 tot 1 miljoen mensen. In Rwanda zelf wordt een krans gelegd bij een herdenkingsmonument... en er is een avondwaken. Bij die herdenkingen zijn zeker 10 staatshoofden aanwezig. Limburgse klanten van Ziggo kunnen niet internetten en bellen via de vaste lijn. Op sociale media regent het klachten van gebruikers. Ziggo zegt dat er een omvangrijke internet- en telefoonstoring is. De oorzaak is niet bekend. Het bedrijf weet nog niet wanneer de problemen zijn opgelost. In Brazilië is een schip tegen een brugpijler gevaren... waarna een deel van de brug in de rivier stortte. Twee auto's die op de brug reden vielen in het water. Duikers zoeken nu naar de wrakstukken. Het is onbekend hoeveel mensen er in de auto's zaten. Het ongeluk gebeurde in het Amazonegebied... en daar zou zo'n 200 meter brug in de rivier terecht zijn gekomen. De brug was onderdeel van de snelweg naar de havenstad Belém. De Israëlische premier Netanyahu wil als hij dinsdag de verkiezingen wint... de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever annexeren. Dat ligt gevoelig bij de Palestijnen... aangezien zij de Israëlische nederzettingen als illegaal bestempelen... In het verleden heeft Netanyahu gezegd dat de toekomst van de nederzettingen moet worden vastgesteld in onderhandelingen met de Palestijnen. Zijn opmerking over annexatie is waarschijnlijk ingegeven door de verkiezingsstrijd in Israël. De Nederlander Wiebe Wakker is met zijn elektrische auto in Sydney aangekomen in Australië. Hij heeft in drie jaar tijd 100.000 louter elektrische kilometers afgelegd... van Houten naar de andere kant van de wereld. Wakker wilde met zijn tocht elektrisch vervoer promoten... In totaal reed hij door 33 landen, zonder dat hij zijn route van tevoren had vastgelegd. Het weer. Zonnig. Vanmiddag is het 16 tot 21 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige oostenwind. Vooral in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Morgen in het noorden droog en zonnig. In het zuiden mogelijk wat buien. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer naar de Keukenhof staat 20 minuten in de file op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom.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 There's more to her. Free as to be, till the queen will disagree. There's more to her. don't care okay salvation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place?